In het NOS Radio 1 Journaal zegt Cohen dat hij wil voorkomen dat VVD, CDA en PVV de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. De PvdA hoopte met Cohen aan het roer de grootste te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar zit nu in de oppositie. Cohen zegt dat hij wil doorgaan met wat hij belangrijk vindt voor Nederland, de lasten eerlijk verdelen. De Deense politie heeft gezocht naar explosieven in de flat van een van de terreurverdachten die zijn gearresteerd. Flatbewoners werden geëvacueerd. Het is niet bekend of er explosieven zijn gevonden. De vijf verdachten werden dinsdagavond opgepakt. Volgens de Deense en Zweedse politie stonden ze op het punt om een aanslag te plegen op de krant Julandsposten in Kopenhagen. Die krant publiceerde vijf jaar geleden de omstreden spotprenten van de profeet Mohammed. De Hongaarse staatsomroep heeft drie presentatoren gestraft omdat ze kritiek leverden op de nieuwe mediawet. Ze hadden een minuut stilte gevraagd omdat de wet volgens hen in strijd is met de persvrijheid. De drie zijn op non-actief gesteld. Vanaf 1 januari controleert een overheidsorgaan of nieuwsuitzendingen voldoen aan allerlei eisen. Zo mogen er niet te veel berichten over geweld en seks worden uitgezonden. Vanuit het buitenland is er scherpe kritiek op de wet. Hongarije is per 1 januari voorzitter van de Europese Unie. Een rechter in New York vindt dat de nieuwe anti-rookcampagne van de gemeente te ver gaat. De gemeente had in de buurt van tabakswinkels posters opgehangen... waarop rottende tanden, zwarte longen en beschadigde hersenen te zien waren. De winkeliers vonden dat te ver gaan en stapten naar de rechter. Die gaf hen gelijk. New York is een van de Amerikaanse steden met een zeer streng anti-rookbeleid. Dat het weer nog op veel plaatsen nevel of mist. Verder vandaag grijs met dooi in de westelijke helft van het land. In het oosten blijft het licht vriezen.